Dit is Martijn Nijhuis met het NMS-journaal. De omstreden korting voor AOW'ers die bij hun mantelzorgen wonen... wordt een jaar uitgesteld. Dat een bronnen in Den Haag. Het kabinet wil de uitkering verlagen omdat samenwonenden kosten delen... en dus goedkoper uit zouden zijn. De oppositie noemt de maatregel de mantelzorgboete en is veel tegen. Ook maatschappelijk is er erg veel verzet. Staatssecretaris Kleinsma stelt het plan nu uit... en gaat ondertussen onderzoeken wat de effecten zijn op de mantelzorg. Er is een akkoord over de invoering van een leenstelsel voor studenten. De basisbeurs verdwijnt en in plaats daarvan moeten studenten geld voor hun studie gaan lenen. Minister Bussemaker kreeg het plan aanvankelijk niet door de Eerste Kamer... maar heeft nu toch overeenstemming bereikt met de oppositiepartijen D66 en GroenLinks. Bussemaker noemt de invoering van het leenstelsel de grootste onderwijshervorming in 30 jaar. Allerlei details over het akkoord zijn de afgelopen dagen al uitgelekt. Zo blijft de OV-studentenkaart behouden en krijgen studenten langer de tijd om hun studieschuld terug te betalen. Het is volstrekt onduidelijk wie op dit moment fractievoorzitter van 50PLUS in de Tweede Kamer is. Het hoofdbestuur heeft Martine Baai benoemd, maar de huidige fractievoorzitter Norbert Klein is niet van plan om op te stappen. Klein had vandaag juist Baai uit de fractie gezet vanwege een onherstelbare vertrouwensbreuk. Maar volgens het bestuur is juist Klein de oorzaak van alle problemen en moet hij zijn zetel opgeven. Een Nederlandse man is op Cyprus veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf voor het smokkelen van drugs. De Nederlander werd eind maart opgepakt op een vliegveld op Cyprus met 69 bolletjes cocaïne in zijn lichaam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de celstraf voor de Nederlander, maar wil er verder niets over kwijt. Het weer bewolkt en regen. In het zuiden en uiterste noorden af en toe droog en kans op wat zon. Maximum temperatuur 18 graden. Vanaf morgen meer zon en warmer. Dan maximaal 20 graden. Dit, was... Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat ruim 300 kilometer file. Je krijgt de files in de Randstad vanaf 6 kilometer. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Gooimeer en Eembrugge 12 kilometer. A4 Den Haag-Amsterdam tussen Rijswijk en Dorp 10. Op de A13 Den Haag-Rotterdam bij Delft-Zuid 6 kilometer. De A16 Rotterdam-Breda tussen Knopend Ridderkerk en de Moerdijkbrug 15 kilometer door een gestrande vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht en blijft waarschijnlijk tot half 6 dicht. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda 7 kilometer voor knooppunt Kleinpolderplein. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden. Daar is ook een rijstrook dicht. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 6 kilometer. A27 Gorkum-Almere bij Beeldhoven 6. En op de A27 van eh, Almere naar Gorkum tussen Beeldhoven en Nieuwegein 13 kilometer.